Levi van Eck met het NOS-journaal. In Brazilië zijn tienduizenden vrouwen de straat opgegaan... om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. In onder meer Rio de Janeiro en Sao Paulo riepen vrouwen op... een einde te maken aan femicide, verkrachting en vrouwenhaat. Ze vroegen mannen zich bij het protest aan te sluiten. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat in een jaar tijd... meer dan een derde van de vrouwen in Brazilië slachtoffer is geworden van geweld... Dat is het hoogste aantal sinds 2017, het eerste jaar dat het werd bijgehouden. Voor de kust van het Spaanse eiland Tenerife zijn drie toeristen omgekomen door hoge golven. Lokale media melden dat onder de doden een Italiaanse en een Slovaakse toerist zijn. Ook vielen er meerdere gewonden. Een vrouw moest ter plekke gereanimeerd worden na een hartstilstand. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hulpdiensten wisten enkele mensen uit zee te halen. Sommige slachtoffers konden zelf de kust bereiken. Vorige maand kwamen op Tenerife ook drie mensen om het leven door hoge golven... onder wie een Nederlandse vrouw van 79. De formatie gaat de komende dag verder met gesprekken tussen D66, het CDA en de VVD. De partijen hebben net als GroenLinks, PvdA en jaar 21 in opdracht van informateur Buma dit weekend veel gebeld... nadat vrijdag de formatie vast kwam te zitten. Over de uitkomst laten de partijen niet veel los... maar de kans is groot dat de gesprekken gaan over een minderheidskabinet... tussen D66, CDA en de VVD. Opnieuw krijgt het demissionaire kabinet het advies om maatregelen te nemen... in de omgeving van geitenstallen... Na het RIVM concludeert nu ook de Gezondheidsraad dat omwonenden veel meer kans hebben op een longontsteking dan andere Nederlanders. Waarschijnlijk komt dat door bepaalde bacteriën. Ingewijden zeggen tegen de NOS dat landbouwminister Wiersma opnieuw niet overtuigd is dat maatregelen nodig zijn.